Het kernafval is na de sluiting van een centrale in 1997 naar Sellafield in Groot-Brittannië gebracht en is daar opgewerkt. Het deel dat niet kan worden hergebruikt komt nu terug. Wanneer het afvaltransport precies is, wordt geheim gehouden. De in totaal 28 vaten worden opgeslagen in een speciale ruimte in de buurt van de kerncentrale in Borselen in Zeeland. Het coördinatiecentrum Mensenhandel heeft het afgelopen jaar 138 mannelijke slachtoffers geregistreerd. Drie keer zoveel als het jaar daarvoor. De stijging komt volgens het coördinatiecentrum mede doordat politie en justitie meer aandacht hebben voor prostitutie bij mannen. Ook werden er meer mannen geronseld om in de land- en tuinbouw en in de bouw te werken. De man die wordt verdacht van vier steekpartijen in Lelystad heeft bekend. Hij verklaarde dat hij gewoon mensen wilde steken. De man van 25 werd bekend als Jack de Prikker. Hij koos zijn slachtoffers willekeurig uit. Een van hen overleed, de drie anderen raakten zwaar gewond. De verdachte werd twee weken geleden aangehouden in een psychiatrische kliniek in Heilo. Daar zat hij vanwege een steekincident in een opvanghuis in Amsterdam. De rechtbank had hem in een kliniek geplaatst omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zo'n 200 ambtenaren van de gemeente Rotterdam beginnen morgen met het hertellen van de stemmen die vorige week zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er moeten meer dan 200.000 stemmen opnieuw worden geteld. gaat naar verwachting twee dagen duren. Gisteren besloot burgemeester Abu Taleb dat hertelling nodig is om alle twijfel rond de verkiezingsuitslag weg te nemen. Het weer nog, in het noorden wolkenvelden, elders in het land is het zonnig.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 Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no don't lie, Non, no, no. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. And now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no. Give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.